Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet wat doet aan de koopkracht. Je houdt dit jaar minder geld over. Het varieert van 9 euro per maand voor sommigen tot dik 100 euro voor anderen komt doordat veel dingen duurder worden. Merkt ook Lotte. Ze werkt fulltime, maar betaalt zoveel huur dat ze haast niks overhoudt. Eh, ik betaal 1266 euro per maand. Dus het is echt per jaar met 3% of zo gestegen. En ik heb, ja, ik heb gewoon geen geld om boodschappen te doen. Uiteindelijk kom ik niet uit. En daarom moet ik een, ja, heb ik een tas die ik elke week haal bij een soort voedselbank. De Tweede Kamer heeft nu aan het kabinet gevraagd om met een oplossing te komen. Anders Breivik stond vandaag voor de rechter. Dat is de man die in 2011 77 mensen vermoordde in het Zweedse Oslo en op het eiland Utoja. Hij wil namelijk eerder vrijkomen. Al bleek tijdens de zitting dat het hem waarschijnlijk om iets anders te doen is. Aandacht. Hij bracht tijdens de zitting meerdere keren de Hitlergroet en liet racistische teksten zien. Verschillende gemeentes staan de protestacties van de cultuursector die morgen op de planning staan niet toe. Een aantal theaters zouden voor één dag worden omgebouwd tot kapsalons. Onder meer in de gemeente Amsterdam mag het niet en gaan ze handhaven. En ook in Deventer geeft de gemeente geen toestemming. En ben jij het swipen op Tinder al helemaal zat, maar wel op zoek naar liefde of een scharrel? Dan is er misschien een andere app waar je wel interesse in kan hebben. Via Breeze worden wandeldates georganiseerd, zonder dat je elkaar van tevoren hebt gesproken. Deze jongen maakte al een ommetje met zijn match. Tinder en zo, daar zit je natuurlijk eerst even te chatten. Maar dat was meer een sollicitatieproces dan, eh, dan echt een... Eh, datingschat. En eh, dit is even wat spontaner. Inmiddels staat de teller van de app op 14.000 wandeldates. Het weer komende nacht opnieuw mistig. In Limburg kan het een graadje vriezen.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 Zowel, uh, zover was het echter in 1962 niet op deze zin. Erlanders werd de Mountain Whistler als de eh, A-kant gekozen en werd blueset. B-kant. Opmerkelijk is wel, eh, en ook wel leuk weetje, is dat Toelemans noemde het nummer Blue vanwege de royalties die hem daarmee toevielen. Ook wel uh, schetsend zijn social security nummer. Nou, het is eh, bevolkt in Zandvoort. Het is zondag 16 januari 2022. Mijn naam is Marco. U luistert naar de Jazz op ZFM. should go without sleeping. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I should let it upset me. I should care. But it just doesn't get me maybe I won't find someone as lovely as you. met het nummer I Should Care. Lauren Henderson is geboren op 5 eh, november 1986 in Amerika. En eh, haar basis is New York en Miami. De volgende plaat die ik heb klaar heb staan... dat is een, eh, een Nederlandse zangeres die, die ik wel vaker draai... en waar ik ook een warm hart toe draag. Dat is Laura Fici. And if you saw my En natuurlijk de mooie klanken van Toets Tielemans op zijn mondharmonica. Fitsi werd geboren als dochter van een Nederlandse eh, vader, de Philips-directeur... en een Egyptische moeder die buikdanseres van beroep was. Voor beide ouders was het uh, hun tweede huwelijk. Uit hun eerste huwelijk hadden ze al drie dochters. Fitsi groeide van haar vierde jaar op in Uruguay. En toen ze acht was, keerde zij terug in Nederland. Nou, die heeft echt wel... Eh, een, een, leven achter zich. En ze is ook onder andere bekend natuurlijk van, uh, uh, van de meidengroep. Nou kan ik me er even niet meer opkomen. Nou, uh, nou dat hou ik even vast. De volgende plaat die ik klaar heb staan is Eva Suzanne. A lovely place to go, where we can hang out, chill and flow. Lay in sun and take it slow It's called Parkland. lovely place to go where we can hang out, chill and flow, lay in sun and take it slow. It's called Park Melville. When I was ten, I nog schuldig was eh, voor Laura Fici... die eh, haar eh, carrière begon in de bekende meidenband van Centervolt. En later startte ze natuurlijk haar solo-carrière als jazzzangeres. En daar heeft ze natuurlijk ook haar sporen mee bediend. Ze is onwijs bekend in het, in het Verre Oosten, zoals in China en Japan. Er is trouwens nu ook een LP uitgekomen. Die was dan een tijdje uitgekomen in, China. Die is ook opgenomen in China. En het zijn allemaal... Chinese muzikanten die erop eh, op spelen. Later in, dit, eh, deze uitzending zal ik ook een nummer van deze LP spelen. Ehm, en we gaan gelijk verder met Erin eh, Boheme. I love being here with you. With you there would never be a bore Cause I love being here with you Singing in the shower, laughing by the hour Life is such a crazy game Love all kinds of weather as long as we're together I love it when you say my name I like good wine fine cuisine and candlelight. I like the scene, but baby, if you know just what I mean, oh, I love being here with you. to dancing Usher's land. George Clooney's eyes, Bruce Willis' hair. What I think to tell you is only fair. Oh, baby, I love being here with you. And Big Clint just makes my day. His uptime takes me away. But don't there's something else you know. They know how to say it, but they know how to play it. They wind it up and let it go.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 joy in your heart. Sour salt, washi março, fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. E pau, e pedra, é o fim do caminho. E toco, e um pouco sozinho. E pau, e pedra, é o fim do caminho. E toco, e um pouco sozinho. São as águas de março. heldere stem van Hallie Lauren. En Hallie Lauren is een eh, zangeres uit Alaska, uit het koude hoge noorden van Amerika. En met dit album stond ze uh, jaren eh, op, op één in Japan voor het album. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is uit een hele andere hoek van de wereld. En dat is uit Mexico. En dat is de Big Band yes, de Mexico. En het grappige is dat de stad Mexico eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat deze eh, band werd samengesteld om eh, jonge muzikanten een kans te geven. Zoals gezegd, eh, de big band Jazz de Mexico met het nummer All of Me. Wanna take all of me Oh, can't you see That I'm not good without you Take my lips I uh, never use goodbye. Let me with eyes I cry. Oh yeah, how can I go on without you? You do. outie ow. big band de Mexico. En vooral omdat het een, eh, een leuk verhaal natuurlijk daarachter is... dat deze band eh, samengesteld is vanuit de stad Mexico... om eh, jonge mensen een kans te geven. Nou, we blijven nog even op het Amerikaanse continent. We gaan weer terug naar de Verenigde Staten van Amerika. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van James Oscar Smith. Ook wel Jimmy Smith genoemd. Als kind leerde hij zichzelf piano spelen. En in 1951 maakte hij kennis met het Hammond-orgel. Nadat hij Wilbur Davis had gehoord richtte hij zichzelf van 1954 geheel op het orgel. Het is een hele andere soort eh, van muziek natuurlijk als net de big band en nu een Hammond B3-orgel. Eh, het is natuurlijk een prachtige klank ook, eh, en het is ook specifiek voor de jazz. Ik zou zeggen, uh, luister u zelf en geniet ervan. Thank you. Dit nummer duurt nog ongeveer 15 eh, minuten. Dus eigenlijk te lang eh, om in een radio-uitzending te spelen. Maar om wel een beetje in hetzelfde genre te blijven... heb ik nog een, eh, een artiest gevonden. dat is ook wel een hele bijzondere artiest. En heeft ook wel heel veel betekend in de, in de, in de funk, de jazz en de blues. En dat is uh, Maceo Parker. En als je dan denkt van Maceo Parker... die naam komt mij bekend voor, dat klopt... Want hij heeft jaren gespeeld als vaste saxofonist in de James Brown Band. En eigenlijk is hij daar door toeval in terechtgekomen... omdat zijn, zijn, eh, zijn broer Melvin is drummer. En die werd eh, gevraagd voor de band uh, James Brown. En die zei van, nou, ik wil wel veel juist komen spelen... als mijn kleine broertje mee mag komen spelen op, eh, op saxofoon. Nou, later is hij helemaal... solo gaan met zijn eigen band. hij is al in de tachtig en hij toert nog steeds, als het mogelijk is... in verband met covid, door over de hele wereld. Zoals gezegd, Maceo Parker. Eh, favoriete saxofoniste Maceo Parker. Maar ook dit nummer moet ik jammer genoeg eh, onderbreken... want het duurt ook nog een, eh, minuut of tien... En dan hebben we wel een beetje erg weinig variatie in, in deze radio-uitzending. Maar van deze prachtige Amerikaanse saxofonist gaan we naar een hele fijne Nederlandse trompetist. Deze trompetist komt uit Nederland, hij komt uit Rotterdam. zijn naam is Jan van Duiker. Ik heb hem al, al vaker gedraaid in mijn uitzendingen. Maar ik ben ook eh, absoluut eh, fan van deze super veelzijdige eh, trompetist... die ook verschillende genres speelt. En ook onder andere vaak met het, met het orkest van het, het, Amsterdamse orkestgebouw speelt. Maar deze is samen met, met een paar andere grote namen uit Nederland... waaronder Candy Dulver. zijn al bijna weer aan het eind gekomen van dit eerste uur jazz op zondagochtend van 10 tot 12.